12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet praat alleen nog met Turks-Nederlandse organisaties... die de rechtsstaat en de democratie steunen. Dat staat in een brief van het kabinet over de spanningen... in de Turks-Nederlandse gemeenschap... na de mislukte staatsgreep van twee maanden geleden. Sindsdien hebben 175 Turkse Nederlanders aangifte gedaan... van bedreiging, intimidatie en geweld. Ook zijn zo'n 600 kinderen uitgeschreven van scholen. Vier op de tien vrouwen zijn de afgelopen jaren gediscrimineerd op hun werk omdat ze zwanger waren, meldt het College voor de Rechten van de Mens. Evenveel als vier jaar geleden. Het college roept de overheid op om dat aantal binnen vijf jaar te halveren. Zwangere vrouwen lopen bijvoorbeeld een promotie of loonsverhoging mis of worden plotseling ontslagen. In Syrië is een wapenstilstand ingegaan die een week moet gaan duren. Het staakt het vuren is tot stand gekomen na maanden van onderhandelen tussen Rusland en de VS. Het leger van president Assad zegt zich te zullen houden aan het bestand. De rebellen hebben nog niet gereageerd. Daarin in het akkoord is onder meer afgesproken dat er direct humanitaire hulp wordt toegelaten in Aleppo. Klanten die hun hypotheek oversluiten betalen al jaren te veel boeterente aan hun bank, meldt het tv-programma Radar. Het programma baseert zich op een onderzoek van een hypotheekadvieswebsite die 12.000 dossiers onderzocht. Boeterente mag niet hoger zijn dan de financiële schade die de bank leidt door de overstap, maar volgens de onderzoekers houdt geen enkele Nederlandse bank zich daaraan. In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een jongetje van twee zichzelf per ongeluk doodgeschoten met een vuurwapen. Het ongeluk gebeurde in een huis in de buurt van de stad Philadelphia. De peuter overleed kort nadat hij zichzelf in de borst had geschoten. Het is niet duidelijk hoe het jongetje aan het vuurwapen kwam en van wie het wapen was. Het weer, het is helder vannacht. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 28 tot 32 graden.